Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De AOB zegt door te gaan met acties als het kabinet niet structureel met extra geld komt voor het onderwijs. Maar minister Slop liet voorafgaand aan het Kamerdebat over de onderwijsbegroting... al weten dat hij niet van plan is meer geld toe te zeggen. Vandaag hebben duizenden leerkrachten en schoolleiders het werk neergelegd. Ze willen dat er extra geld bij komt om de werkdruk aan te pakken. Ook eisen ze hogere salarissen. De Duitse politie gaat ervan uit dat de beschieting van de Nederlandse advocaat in Gronau een aanslag was. De man van 43 raakte zwaar gewond. Hij werd vanochtend op straat beschoten vanuit een rijdende auto. De deken van de Orde van de Advocaten in Overijssel zegt dat het incident mogelijk te maken heeft met een faillissement van een sportschool in Losser. De advocaat zou hebben ontdekt dat de sportschool gebruikt werd voor het witwassen van drugsgeld en dat leidde tot een conflict met de eigenaar. Een Amsterdammer van 18 die een handgranaat heeft opgehangen... bij het clubhuis van de ADO-supportersvereniging... is veroordeeld tot 18 maanden cel. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs. In april vorig jaar plaatste de man een granaat bij het supportershome... vlak naast het stadion. Ook waren drie grote Amsterdamse Kruis op de muur geschilderd. Eerder hadden Haagse supporters een aantal plekken in Amsterdam beklad met gele verf... de clubkleur van ADO. Ook Ryanair houdt drie vliegtuigen van het type Boeing 737 New Generation aan de grond. Er zitten scheurtjes tussen de vleugels en de romp. Boeing hield vanwege soortgelijke mankementen... vorige maand al zo'n 50 toestellen van hetzelfde type aan de grond. De fabrikant zegt dat de vliegtuigen gerepareerd worden... en dat de scheurtjes geen gevaar vormen voor passagiers. En dan het weer. Vanmiddag af en toe zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het is een graad of 10. Morgen is het bewolkt en dan gaat het vanuit het noorden regenen. Vrijdag wordt het droog en schijnt er meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7 Horen richting Zaandam staat tussen afrit Horen en Purmerend...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 Yes, I'm hooked ever music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been, far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed, cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, cause I feel for you and I show for it. S D A Y N C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Station ready? Come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along.